Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het incident in Liverpool, waarbij gisteren een man inreed op een groep feestvierende voetbalsupporters, was geen terrorisme. Dat zegt de Britse politie. 27 mensen liggen in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. De verdachte is een Britse man van 53 die uit de omgeving van Liverpool komt. Volgens de politie is hij de bestuurder van de auto en als enige betrokken bij het incident. In de stad waren honderdduizenden voetbalsupporters op de been vanwege de huldiging van Liverpool. Waarom de man inrijdt op het publiek is nog niet bekend. ING biedt klanten excuses aan voor discriminatie. In een brief aan klanten schrijft de bank dat er jarenlang onbedoeld groepen mensen gediscrimineerd zijn. Zo werd er aan kerken gevraagd hoeveel contant geld kerkgangers precies in het collectemandje legden. En moslims moesten uitleggen waarom er elk jaar tijdens de ramadan geld naar familie in het buitenland wordt overgemaakt. ING belooft minder vragen aan klanten te gaan stellen. En ook moeten de vragen minder wantrouwend overkomen. De Duitse bondskanselier Merz heeft op de Duitse tv gezegd... dat het land geen beperkingen meer heeft voor lange afstandswapens voor Oekraïne. Het land kan zich daarom nu ook verdedigen met aanvallen op militaire posities in Rusland, zegt Merz. Vorig jaar heeft Duitsland al akkoord gegeven op het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Drie mannen die eerder uit een gevangenis in New Orleans in de VS vluchtten... zijn weer opgepakt. In totaal ontsnapten er tien mannen via een gat achter een wc. Er zijn nog twee mensen op de vlucht. Het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem... hebben twee schilderijen van Frans Hals gekocht. Daarop staan een zingend meisje en een vioolspelende jongen. De kinderportretten werden rond 1628 gemaakt.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 toen een auto inreed op een mensenmassa. 27 mensen liggen in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Een man van 53 is aangehouden. ING wil minder vragen aan klanten stellen over hun betaalgedrag. En de vragen die ze stellen moeten minder wantrouwend overkomen... Vandaag biedt de bank excuses aan omdat groepen mensen zich gediscrimineerd voelden. Drie mannen die eerder uit een gevangenis in New Orleans in de VS vluchtten zijn weer opgepakt. In totaal ontsnapten er tien mannen via een gat achter een wc.